Door Almegens met het NOS-journaal. Turkije is bereid de luchtaanvallen te steunen... die onder Amerikaanse leiding worden uitgevoerd... op doelen van islamitische staat in Syrië. De Turkse steun kan militair zijn, maar ook logistiek. De Turken hielden zich tot nu toe afzijdig... vermoedelijk omdat IS enkele tientallen Turken gevangen hield... die in juni werden ontvoerd in de Iraakse stad Mosul. Zaterdag kwam de groep vrij. Het Vaticaan heeft een voormalige aartsbisschop gearresteerd. De 66-jarige Paul Jozef Wieselowski heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan kindermisbruik... toen hij als gezant van de Heilige Stoel in de Dominicaanse Republiek werkte. De Pool werd een jaar geleden teruggeroepen naar Rome. Wieselowski werd al eerder door de Rooms-Katholieke Kerk uit zijn ambt gezet. In Rotterdam is een man doodgeschoten in een restaurant aan de Mattenesterweg. De man is beschoten door één of meer daders en die zijn gevlucht. Kort na de schietpartij overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen. Zijn identiteit is bij de politie bekend. Het is nog niet duidelijk of het gaat om een afrekening onder criminelen. Nationaal coördinator terrorismebestrijding Dick Schoof heeft bevestigd dat bij Amerikaanse bombardementen bij Aleppo drie Nederlandse jihadisten om het leven zijn gekomen. Volgens hem was bekend dat de drie naar Syrië waren vertrokken. De dood van de Nederlanders werd eerder vandaag gemeld door andere Nederlandse jihadisten. Een van hen riep daarbij op de Nederlandse overheid te treffen. Het OM stelt een strafrechtelijk onderzoek in tegen deze jihadist. Koningin Elisabeth spinde van genoegen toen premier David Cameron haar de uitslag van het referendum over de onafhankelijkheid van Schotland meedeelde. Dat zei Cameron tegen de New Yorkse oud-burgemeester Bloomberg... zonder dat hij in de gaten had dat de BBC-microfoons open stonden. De Schotten wezen vorige week met 55 tegen 45 procent van de stemmen onafhankelijkheid af. Het weer vannacht overwegend bewolkt. Later in de nacht neemt de kans op buien in het noordwesten toe. Morgen trekken buien van het noordwesten uit over het land. In het zuidoosten is het eerst nog droog met wat zon. Later klaart het in het westen weer wat op.